2 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De Turkse president Erdogan brengt over twee weken een bezoek aan zijn Russische ambtgenoot Poetin. Het is voor het eerst sinds de ruzie over de neergehaalde Russische straaljager dat de twee leiders elkaar ontmoeten. In november raakte de relatie tussen de landen ernstig bekoeld toen Turkije een Russisch gevechtsvliegtuig neerschoot in de buurt van de Syrische grens. Rusland stelde meerdere sancties in en verwijten vlogen over en weer. Sinds Erdogan een paar weken geleden excuses aanbood voor het neerhalen, verbeterden betrekkingen. Bij Rouen in Noordwest-Frankrijk heeft de politie een eind gemaakt aan een korte gijzeling. In een kerk bedreigden twee mannen met steekwapens een priester, twee zusters en een onbekend aantal gelovigen. Na korte tijd viel de politie binnen en schoot de gijzelnemers dood. Volgens Franse media is ook de priester omgekomen. Over de achtergrond van de gijzeling bij Rouen is nog niets bekend. De Franse politie heeft nog eens twee verdachten opgepakt voor de aanslag in Nice. Twee werden gisteravond aangehouden omdat hun foto's zijn gevonden op de telefoon van de aanslagpleger. Die reed bijna twee weken geleden met een vrachtwagen door de menigte. 84 mensen kwamen om en de dader werd doodgeschoten. Het aantal verdachten dat is opgepakt voor de aanslag in Nice staat nu op zeven. De bosbrand op het Griekse eiland Chios is grotendeels onder controle. Blusvliegtuigen en helikopters zijn bezig met nablussen. Gisteren werd op Chios nog de noodtoestand uitgeroepen. Drie dorpen aan de zuidwestkant werden ontruimd. De mastiekbossen in de buurt zijn verloren gegaan... en dat is een klap voor de lokale economie. Bij de brand op Chios is niemand gewond geraakt.